Vorige week werd er door het ministerie een noodtent bij het aanmeldcentrum neergezet... zodat daar 200 asielzoekers in konden slapen. Maar de gemeente houdt vast aan de officiële regels en wil dat de tent weggaat. Het ministerie zegt dat ze met de tent iets wilden doen aan de situatie in Ter Apel. Die is al dagenlang schrijnend, ziet ook deze verslaggever. Er zijn een paar gezinnen hier met jonge kinderen uit Syrië... die zeggen tegen mij dat ze hier al de hele dag vanaf vanochtend buiten de hekken wachten. Die zijn dus nog steeds niet toegelaten met die kinderen. Het kabinet laat de noodtent weghalen. Wanneer dat gebeurt, dat weten we nog niet. Op dit moment start er trouwens een protest in Amsterdam tegen het asielbeleid. Bij een deel van de tankstations is diesel voor het eerst duurder dan benzine. Diesel was jarenlang zo'n 20 cent goedkoper dan euro 95. En het was vooral aantrekkelijk voor zakelijke rijders en vrachtwagens. Maar sinds de oorlog in Oekraïne is dat viesprijs voor diesel flink gestegen... en dat ga je nu merken aan de pomp. PSV, Feyenoord en AZ weten tegen wie ze het de komende tijd moeten opnemen in Europa. Feyenoord zit in een pot met Lazio Roma, FC Midtjylland en SK Sturm Graz. Ik denk een mooie, mooie groep, mooie loting. Dat is het eerste gevoel wat je erbij hebt. in combinatie met het bij alle drie teams zijn. Die qua reistijd denk ik ook eh, prima zijn. En je zult maar fanatiek skater zijn en het af moeten met garenstenen heuveltjes en loszittende buizen. Fijn voor skaters in Almere, want na jaren plannen maken en verbouwen is daar een gloednieuw skatepark geopend. Er waren wel wat aanpassingen nodig, want het oude park was niet veilig omdat er een fietspad doorheen liep. Deze vader is blij met de aanpassing. En dat hebben ze nu dus eh, opgelost door een muurtje te maken. Dus al die kinderen gaan niet meer over het fietspad heen. Dus dat is wel fijn als ouder. Nou, ook de skaters zijn tevreden, want de nieuwe baan is niet meer van steen, maar van beton. En heeft veel verschillende vormen. En dan nog het weer. Komende nacht koelt het af naar 14 graden. Morgen trekken de wolken weg, dan zon. En dan tussen de 20 en 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op 4 vanuit Den Haag naar Amsterdam na een ongeluk bij Schiphol.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 One look. in de zomer is jouw keuze ZFM. Want to rumba. ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. I feel like falling in love. I'm in the mood to fuck something up. fucking something I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher Can I sit on top of you? Ooh, la, la, la, I wanna go where nobody's been. Go where nobody's been. Have you ever had fun like this? Oh, oh, we yeah. gonna fuck up the night. I will clean it up. Go where nobody's been. Go where nobody's been. Have you ever had fun like this? Fun? I wanna go missing.